Annette Schut met het NOS Journaal. Iran heeft vanochtend opnieuw tientallen raketten afgevuurd op Israëlische steden, meldt het Israëlische leger. Inwoners werden opgeroepen om naar schuilplaatsen te gaan. Over schade of gewonden is nog niets bekend, maar in Jeruzalem en Tel Aviv werden explosies gehoord. Gisteravond voerde Iran ook aanvallen uit op Israël. Toen werden vooral gebouwen in Tel Aviv geraakt en daarbij raakten tientallen mensen gewond en kwam één iemand om het leven. Ook Israël voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Op de luchthaven van hoofdstad Teheran zouden meerdere projectielen zijn terechtgekomen. Over eventuele slachtoffers is nog niks bekend. De Nederlandse directeur van de National Portrait Gallery is opgestapt. Kim Sejed wacht met het besluit niet op president Trump... die eerder dreigde haar te ontslaan. Trump wil van haar af omdat ze in zijn ogen een voorstander is van diversiteit. Onder meer de New York Times meldt dat CJet de eer nu aan zichzelf houdt. De politie heeft afgelopen avond in Scheveningen tien mensen aangehouden. Ze werden bijvoorbeeld aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden. De politie was aanwezig in Scheveningen omdat er op sociale media een oproep rondging... om naar de pier te gaan voor een feest. Op de boulevard was het druk maar beheersbaar, zei de politie.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 innocent smile when the bed is burning around my head. When a war breaks out, it'll be no surprise. Your unforgettable smile, your unforgettable. shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Zandvoort. ZFM.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 dan zie je niet aan.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 ik er eens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 something louder, deeper, feeling round for something new. You're new, stronger, wiser, feeling round for something warmer, closer, feeling round for something.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. 马路。 wake up